De meeste kinderen komen uit de Verenigde Staten. Maar de laatste tijd wijken ouders ook uit naar India en Oekraïne, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Voor een kind van een Amerikaanse draagmoeder betalen Nederlandse ouders soms meer dan 100.000 euro. Kinderen uit India kosten ongeveer 12.000 euro, uit Oekraïne 25.000. In Nederland is commercieel draagmoederschap verboden. Alleen ideeel draagmoederschap is toegestaan. Staatssecretaris Steven van Justitie stuurt binnen enkele weken een brief over het onderwerp naar de Tweede Kamer. President Obama heeft benadrukt dat de wereld ten aanzien van Libië eensgezind moet zijn. Hij kondigde aan dat onderminister Burns naar een aantal Europese landen gaat in een poging om die op één lijn te krijgen. Minister Clinton zal in Genève een vergadering van de VN-Mensenrechtenraad bijwonen. Obama veroordeelde het geweld en noemde dat buitensporig en onaanvaardbaar. De president, die zich nog niet eerder over Libië uitliet, had het niet over concrete sancties. Hij zei wel dat in reactie op het geweld alle opties open zijn. Volgens Obama moet het Libische volk zijn eigen toekomst kunnen bepalen. Hij verwees naar de omwentelingen in Egypte en Tunesië. Die zijn begonnen door mensen die een beter leven willen, al dus de Amerikaanse president. Bayern München heeft een goede uitgangspositie voor het halen van de laatste acht van de Champions League. In Milaan werd Inter gisteren met 1-0 verslagen. Vlak voor tijd scoorde spits Gomez het enige doelpunt nadat de Interkeeper een schot van Arjen Robben had losgelaten. Over drie weken is de return in München. In de andere wedstrijd van gisteravond werd niet gescoord. Olympique Marseille en Manchester United bleef 0-0. Dan nog het weer.